Koningin Beatrix heeft oud-CDA-premier Ruud Lubbers aangewezen als nieuwe informateur. Hij gaat onderzoeken welke meerderheidskabinetten er nog mogelijk zijn. En daarbij ligt ook de optie van een rechtskabinet met VVD, CDA en PVV weer op tafel. De koningin wil dat Lubbers haar op zeer korte termijn informeert. Nu de VVD en de PvdA niet dichter tot elkaar zijn gekomen tijdens de onderhandelingen over Paars Plus, lijkt er een cruciale rol weggelegd voor het CDA. Oliemaatschappij BP heeft de werkzaamheden bij de beschadigde oliebron in de Golf van Mexico stilgelegd wegens dreigend noodweer. In het Caribisch gebied raast een storm en die komt mogelijk naar de Golf van Mexico. Als het gebied geëvacueerd moet worden, loopt het werk volgens de Amerikaanse regering 10 tot 14 dagen vertraging op. Het werk ligt stil tot de weersvooruitzichten duidelijker zijn. Enkele honderden bewoners van Valkenswaard hebben de afgelopen nacht elders doorgebracht. Ze werden geëvacueerd in verband met een brand in een plasticfabriek. Ook twee verzorgingshuizen werden ontruimd. De brand is onder controle, maar het nablussen heeft de hele nacht geduurd. In Rokanje in Zuid-Holland is gisteravond korte tijd een camping ontruimd geweest. Oorzaak was een grote brand in een strandtent. De wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn vanochtend vertrokken met de ouderwetse controlekaart. Het systeem van de polsbandjes vertoonde te veel kinderziekte. Het scannen van de bandjes met een barcode ging niet goed en daardoor duurde het in veel gevallen te lang voordat wandelaars weer verder konden. Vandaag is het de zogeheten Dag van Groesbeek met de beroemde Zevenheuvelenweg. Het weer, wisselend bewolkt en vooral in het zuiden is er kans op een bui.